Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne is vanmiddag geven gevochten. Nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma zegt dat het regeringsleger en pro-Russische separatisten elkaar bestookten met onder meer mortiergranaten. Bauma bezocht vandaag de rampplek en kwam midden in de vuurlinie te liggen. Hij werd met zijn team uiteindelijk door Oekraïense militairen in veiligheid gebracht. Volgens de militairen zijn er vandaag, voor het eerst sinds het staakt het vuren, weer gevechten in het gebied. Regeringspartij VVD en oppositiepartij D66 zijn tegen het kabinetsplan om au pairs minder te laten werken en verplicht een taalkursus Nederlands te laten volgen. Ook het CDA is zeer kritisch. Au pairs mogen volgens het plan vanaf juli komend jaar nog maar 20 uur per week werken, maximaal 4 uur per dag. Nu is dat 30 uur per week, maar in de praktijk blijkt dat er overuren worden gemaakt. In Iran zit een Brits-Iraanse vrouw al ruim twee maanden in de cel... omdat ze naar een mannenvolleybalwedstrijd wilde gaan. Sinds de revolutie in 1979 mogen vrouwen in Iran geen voetbalwedstrijden bijwonen. Twee jaar geleden werd dit verbod uitgebreid naar volleybal. De familie heeft een oproep gedaan om haar vrij te laten, schrijft de BBC. De vrouw van 25 was opgepakt na de wedstrijd op 20 juni. Volgens haar broer is ze er slecht aan toe. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is in Egypte voor overleg over de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat. Egypte liet eerder al weten de Amerikaanse strategie om IS uit te schakelen te steunen. Kerry reist al dagen door het Midden-Oosten om medestanders te vinden in de strijd tegen de IS-extremisten die grote delen van Irak en Syrië hebben veroverd.